Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De strijd in Ohio bij de republikeinse voorverkiezingen is uitgelopen op een nek-aan-nek race tussen Mitt Romney en Rick Santorum. 85% van de stemmen is geteld, Santorum heeft 38% van de stemmen en Romney 37% en het verschil is enkele duizenden stemmen. Ohio is de belangrijkste staat op deze Super Tuesday. Verder hebben de uitslagen nog niet voor verrassingen gezorgd. Romney wint in de staten Virginia, Vermont en in zijn thuisstaat Massachusetts. Santorum wint in Oklahoma, Tennessee en North Dakota. Gingrich heeft de meeste stemmen gehaald in zijn thuisstaat Georgia. Republikeinse kiezers in tien staten stemmen vandaag voor degene die het in november tegen president Obama gaat opnemen. De oud-directeur van de Franse borstimplantatenfabriek PIP is in Marseille in de cel gezet. Franse media melden dat hij een borgsom niet heeft voldaan. Jean-Claude Maas werd eind januari aangeklaagd voor onder meer zware mishandeling. Vorig jaar werd bekend dat de implantaten kunnen lekken. Ook zou de gel erin kanker kunnen veroorzaken. In Nederland zijn 1400 vrouwen met PIP-implantaten. Wereldwijd hebben 400.000 tot een half miljoen vrouwen die. Geen enkele leerling in het basisonderwijs heeft de CITO-toets foutloos gemaakt. Drie kinderen maakten één fout. Ruim 2,5% van de leerlingen die de toets maakten haalden de hoogste score van 550. De gemiddelde score was 536. Dat is volgens CITO vergelijkbaar met vorig jaar. Ook het aantal adviezen voor VWO, HAVO, VMBO laat eenzelfde beeld zien als in 2011. Dit jaar deden ruim 160.000 leerlingen de CITO-toets. Die bestaat uit 200 opgaven op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. De nucleaire onderzoeksinstallaties in Petten en Delft zijn veilig bij extreme omstandigheden, dat schrijft minister Verhagen.